Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren gaan anders met seks om dan een paar jaar geleden... blijkt uit een groot seksonderzoek van kenniscentrum Rutgers. Een van de dingen die opvallen in dat onderzoek... is dat jongeren steeds later beginnen met seks... Waarom dat is, weten de onderzoekers niet precies, al hebben ze wel een idee. We hebben niet uit het onderzoek een directe verklaring eh, gevonden, maar we plaatsen het wel in de context van de, eh, de gevolgen van de coronabeperkingen, een aantal jaar geleden waarin veel jongeren ook aangaven dat ze eh, veel minder jongeren ontmoeten. En ja, een nieuwe mensen ontmoeten is een belangrijke drijver, drijver voor eh, ja, nieuwe sekscontacten. Ook vinden jongeren de seksuele voorlichting die ze op school krijgen onvoldoende. Jongeren geven aan eh, dat ze meer lessen willen. En dat ze ook de voorlichting die ze kregen te ouderwets vonden en te veel gefocust op de biologie. Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren minder anticonceptie zijn gaan gebruiken. Minstens 250 asielzoekers uit Marokko zijn vorig jaar teruggestuurd naar hun eigen land. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar tijd, zegt de dienst die daarover gaat in de Telegraaf. Marokko werkte jarenlang niet mee aan de terugkeer, maar de samenwerking is verbeterd. Ongewenst bezoek bij Taylor Swift voor de deur. Bij haar huis in New York is een man opgepakt die probeerde in te breken. De New York Post schrijft dat hij de deur van het appartementencomplex probeerde te openen. Taylor Swift was op dat moment niet thuis. En dan nog een lieve actie voor een strandtent in IJmuiden. Eind vorig jaar ging de boel in vlammen op en viel er niets meer te redden. Dit weekend traden bands op om geld in te zamelen voor de strandtent-eigenaar. We hopen natuurlijk zoveel mogelijk geld op te halen. Maar ja, het is natuurlijk maar een druppeltje op de groeiende plaat. Maar het is ook vooral het idee en gewoon dat mensen weten wat er gebeurd is. En dat ze allemaal eh, blijven komen naar de beach in, want hij gaat zo snel mogelijk weer bouwen. Strandtent-eigenaar Peter zegt tegen Hart van Nederland dat hij geraakt is door de actie... en dat hij weet dat hij er niet alleen voor staat. Het weer nog een stormachtig ochtendje met harde windvlagen. Eerst ook met regen, later wordt het droog en breekt de zon vaker door. Het gaat dan ook minder hard waaien. Het wordt vandaag max 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en het de Nieuwe Meer 6 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen het Hoorn en meer 10 minuten vertraging, 9 kilometer file. A10 Koenplein eh, richting eh, Amstel. Bij het de Nieuwe Meer 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een kwartier is de vertraging door een ongeluk op de A27.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 It seems a bit of fashion style, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly growl. Ha ha ha! bodies up and screaming. See the hero on the stage, see him dying with much grace.